Daarnet wel met het NOS-journaal. De Egyptische minister van Justitie verwacht dat president Morsi het vanavond met de hoogste rechters van het land eens wordt over een beperking van zijn volmachten. Egypte is sterk verdeeld over het decreet dat Morsi donderdagavond uitvaardigde... waarin staat dat hij zijn besluiten niet meer door rechters zal laten toetsen. Het voorstel van de Hoge Raad is om de president voorlopig alleen in bepaalde zaken volmacht te geven. Als er vanavond een compromis wordt bereikt, gaat de staking van de rechters morgen niet door. Voor morgen zijn grote manifestaties pro- en contra-Morsi aangekondigd. Door een brand bij een sociale werkplaats in het Duitse Titisee Neustadt in Baden-Württemberg zijn zeker 14 mensen omgekomen en ook zijn er zeven zwaar gewonden. Zij zijn niet in levensgevaar. Er was een explosie in het gebouw, waardoor is nog niet bekend. Op dat moment waren zo'n 100 mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking aan het werk, zegt de brandweer. Onder de doden zijn zowel werknemers als begeleiders. In de Verenigde Staten zeggen steeds meer republikeinse politici dat belastingverhoging bespreekbaar moet zijn om het enorme begrotingstekort te beteugelen. De meeste republikeinen hebben onder invloed van conservatief rechtse krachten binnen hun partij een belofte gedaan om nooit mee te werken aan belastingverhoging. Maar progressievere republikeinen zeggen nu dat zo'n belofte niet meer van deze tijd is. Theatergroep Neur, niet uit het raam, heeft een eigen raam gekregen in de Kleine Comedie in Amsterdam. Vanwege het 25-jarig jubileum van de groep. In 1987 richtte Peter Heerschop, Joep van Deudekom en Vigo Waas Neur op. Om het zilveren jubileum te vieren treedt Neur zes keer tot in de nacht op in de Kleine Comedie. En vanavond is de eerste voorstelling. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog. Morgen overdag weer veel bewolking met mogelijk in het noorden buien. Het wordt een graad of 9. Dit was het... Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staat nog file op de A16 van Breda naar Rotterdam...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 Het is gewoon een love song geworden. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En deze keer kunnen het prachtige ballads zijn. Of wat uit tempo werk. Ligt dan maar net aan wat ik in mijn handen kreeg. James Morrison, Undiscovered. De titeltrack van een cd. I look at you, you bite your tongue, you don't know why. coming from. But in my head, I'm close to you. We're in the rain, still searching for the sun. you know it's gone. Oh, it's gone. So close your eyes and feel the way I'm with you now. Believe there's nothing. is ook de titeldrek van een cd die James Morrison vorig jaar heeft gereleased. Undiscovered. Miss Montreal. Montreal is toch een stad in Canada, Just a flirt. I met you in a bar. I never thought it would come this far. Patience a thing I lack, that's why I turn. En eh, dit eh, programma, ja, ik, ik, heb, ik heb wat cd's bij elkaar gezocht. En toen kwam ik later tot de ontdekking dat er nog al veel dames in tevoorschijn komen.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 Hoor, want anders zou ik nu weer een dame gaan draaien. Niet dat dat erg is, maar het is een beetje onbeschreven wet. Hè? Dame, heer, dame, heer. Twee heren achter elkaar mag nog in die onbeschreven wet. Maar twee dames achter elkaar, dat kan eigenlijk niet op de radio. Niet dat ik me daar veel van aantrek hoor. Maar goed, level 42. querer. weet niet of u liefhebber bent van eh, Level 42, maar als dat zo is, dan eh, zou ik maar eens naar uw favoriete platenzaak gaan en deze cd gewoon vragen. De laatst verschenen cd van Level 42. De titel is me even ontschoten, maar ga maar eens luisteren naar die cd. Ik weet zeker dat u verrast zult zijn van de kwaliteit. Dit is alweer wat ouder, maar nog steeds even mooi. Katie Mellowa, If You Were a Sailboat. If you're a cowboy, I would trail you. If you're a piece of wood, I'd nail you to the floor. If you're a sailboat, I would sail you to the shore. If you're a river, I would swim you. If you're a house, I would live in you all my days. preacher, I begin to change my ways. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me, I took a chance on loving phone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more You took a chance on loving me. I took a chance on a cowboy, I would trail you. If you were a piece of wood, I'd nail you to the floor. muziek, die Mellowa van een cd die zij eh, een tijd geleden ook al uitgebracht heeft... maar nog steeds eh, in uw geheugen staat gegrift eigenlijk. En over een paar jaar zult u tot de ontdekking komen... dat u dat nummer nog even goed mee kunt zingen als dat u het nu kunt. Mark Broussard, Come In From The Cold. Close the door on the hurt that makes you feel alone shed that coat you wrapped around your love. Lay here in my arms, let me hold you close. i want so. coming from the rain from this love of mine. love you get is Waiting on the World to Change van John Mayer. Nou ja, soms dan zou je bij jezelf denken van... de wereld die hoeft helemaal niet te veranderen. Ik heb het gewoon zo heel goed naar mijn zin. Maar op andere momenten denk je wel eens bij jezelf van... ja, hij mag gerust wel wat veranderen. En misschien hebben we daar wel een Wonder Woman voor nodig van Leaf.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 Een Turkish Airway vliegtuig. En eh, een ooggetuige die was eigenlijk een beetje verwonderd. Want hij zei van, eh, ik was ongeveer als eerste daar in, in dat weiland op de plek van het ongeluk. En uh, ik was uit mijn auto gestapt, over de sloot heen gegaan en ging die mensen helpen. Even later dacht ik bij mezelf van, wat ben ik toch eenzaam om deze mensen te helpen. Ik keek om en ik zag dat de mensen vanaf de weg alleen maar stonden fotograferen. Iedereen had een mobieltje in zijn hand en stonden allemaal maar foto's te maken in plaats van even te komen helpen.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 Zo'n hoog stemmetje heeft hij. Never gonna leave your side. Ik zal nooit van jouw zijde wijken. India Ari, zij heeft het over een videoopname. times I won't. Depending on how the wind blows, I might even paint my toes. It really just depends on whatever feels good in my soul. zei dan net van het is eh, allemaal een beetje nou, moderne muziek. En eh, het is maar net wat ik eh, deze keer allemaal in mijn handen kreeg.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 Did you never worry that I come to depend on you? it's true. Zoiets wat ik eh, niet makkelijk zou roepen hoor, tegen iemand. You better stop. Want ik ben wel in voor allerlei meningen en ideeën van andere mensen. dit herkent u wel hè? De Commodores. Met die zo onherkenbare stem van Lionel Richie. En die komt binnenkort weer. No, sounds just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow Seems to me, girl, you know I've done all I can You see a big stone and I borrow Yeah heb u al eerder verteld, ik heb kaartjes kunnen krijgen voor het optreden van deze jongeman. Nou ja, jongeman. Deze Lionel Richie, hij eh, zal in Rotterdam eh, optreden. En ik hoop, ik hoop dat hij mijn verwachtingen waar kan maken. Want eh, ik moet zeggen, die zijn al hoog hoor. En dit, dit is Josh Stone.